Kees met het NOS-journaal. Prins Friso is opgenomen in het Wellington ziekenhuis in Londen. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. De prins werd vanmiddag met een ambulancevliegtuig vanuit Oostenrijk overgebracht naar de Britse hoofdstad. Volgens de RVD is op basis van adviezen van deskundigen gekozen voor het Wellington ziekenhuis. Daar kan de prins in zijn huidige toestand het best worden verzorgd. In de verklaring staat verder dat de komende tijd zal worden geprobeerd het revalidatieproces te beginnen. Prins Friso ligt sinds een ski-ongeluk in coma en er zijn twijfels of hij daar ooit nog uitkomt. Londen is de woonplaats van Prins Friso en zijn gezin. Politiemensen dreigen geen bekeuringen meer uit te schrijven als minister Opstelten niet voor maandag tegemoet komt aan hun CAO-eisen. Volgens de grootste vakbond, ACP, worden dan alleen buitensporige misstanden nog beboet. Deze week liepen de onderhandelingen voor een nieuwe politie-CAO vast. Met name over een loonsverhoging en het vroegpensioen liggen de standpunten nog ver uit elkaar oud Erik Staal heeft bij zijn vertrek bij woningcorporatie Vestia ruim 3,5 miljoen euro meegekregen. Dat heeft minister Spies laten weten. Volgens haar ging het niet om een vertrekregeling, maar om afspraken die al in zijn contract stonden. Spies noemt het bedrag ongepast. Staal stapte begin dit jaar op na ophef over de financiële problemen bij Vestia. Het Rode Kruis mag van de Syrische autoriteiten naar de belegerde wijk Baba Ammer in Homs. Ze mogen morgen medische hulpgoederen brengen en mensen evacueren. Volgens het Rode Kruis heeft het regime ook positief gereageerd op het voorstel om dagelijks twee uur lang een staakt het vuren in acht te nemen. Syrische opstandelingen trokken zich eerder vandaag strategisch terug uit Baba Ammer. Die wijk van Homs wordt al bijna vier weken belegerd door het leger van president Assad. Het weer vanavond en vannacht bewolkt. Er kan mist of nevel ontstaan. Minima vannacht tussen 3 en 7 graden. Morgen af en toe zon. Het blijft droog en het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. E de avondspits is voorbij. Er staat nog wel file op de A15 van Nijmegen naar Gorkum.